Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die gisteravond mensen gijzelde in de Apple Store in Amsterdam is overleden. De man van 27 viel de winkel aan het Leidseplein binnen. Hij wilde 200 miljoen euro aan crypto en gijzelde urenlang een toerist. De gijzelnemer werd uiteindelijk aangereden door een arrestatieteam, vertelt de politie. Rond eh, half elf, toen de gijzelaar had gevraagd om water, ging de gijzelaar naar buiten en op dat moment heeft de gijzelaar het op een rennen gezet. De verdachte zette onmiddellijk de achtervolging in. Eh, daarna heeft eh, de auto, de dienst speciale interventies, eh, de verdachte aangereden. Volgens zijn advocaat was hij na de aanrijding al niet meer aanspreekbaar. De gijzelnemer is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Morgenavond hebben EU-regeringsleiders een extra vergadering over de Oekraïne-crisis. Vandaag kwam de EU al met strafmaatregelen tegen Rusland... omdat ze met het, het leger Oost-Oekraïne binnen zijn gereden. De sancties treffen vooral de Russische elite en de banken in hun portemonnee. Het water in rivieren en sloten in het noorden en oosten staat nog steeds erg hoog. Het waterschap in Drenthe en Overijssel vraagt vrijwilligers om de dijken in de gaten te houden. De dijken moeten op veel plekken extra gecontroleerd worden op schade en op zwakke plekken. En dan nog opmerkelijk dierennieuws uit California. Een enorme zwarte beer heeft in het bosgebied daar afgelopen maanden 28 keer ingebroken. Hij scoorde zoveel eten dat hij is uitgegroeid tot een beer van 250 kilo. Henk de Tank noemen ze hem, want hij gebruikt zijn enorme lijf om deuren en kozijnen open te breken. Deze buurtbewoners die zijn er klaar mee. I'm tired of having to fear our lives, quite frankly, because of what a bear may or may not do. It's really scary because we used to be able to go on like walks and bike rides by ourselves, but it's become like a bigger problem. So now we bring the bear horns whenever we go on walks or bike rides. De politie heeft al meerdere keren keren geprobeerd om Henk de Tank weg te jagen met sirenes en andere toeters en bellen, maar daar trok hij zich niets van aan. Natuurorganisaties willen dat Henk naar een natuurreservaat gaat. Het weer nog, vannacht wat meer bewolking. Morgen gaat het toch weer even regenen. Het wordt een graad of 9. Maar als het goed is, komt de zon dit weekend weer terug. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love. wasn't invited out your way, I did everything. I've been falling in love with you every day. Zandvoort en omstreken. Come una canzone, non del sangue ma del rosso, acqua e sale, non le lacrime assaggiai. Arsure come di battaglia, di comparse fuoco e paglia ed i cuori son cavalli scossi in noi. Amarsi è come andare in fuga e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. Non è la verità che più la dici, più la dici mai. È l'illusione mia che è vera folle fiera tra le dita della vita passa il suono e belle immagini di noi meravigliosa confusione tra i dialoghi e le base e ogni peso appassionato è un soffio mai d'amore è improvvisazione, non è vento, non è sole, pioggia atroce, meglio è che non ci sia. Amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere quella della realtà. Ale fuggi ragazza mia, il naso lungo, il gusto della Fred Heij met The Sea of Love. Quiero tu boca que me provoca Como cuando tengo sed Esa manera en que me miras Siento desaparecer Quiero tus brazos junto a los míos Si nos ven Mil mis locuras entran las tuyas te pierdes, no te asustes, por ti siempre estaré.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 The Sea of Love. Get out of here, put on your dress and leave my door that look in your eyes Just say goodbye And say no more You belong to him now Guess you have made your choice And you're not supposed to be here anymore And I'm not supposed to hold like a thousand times before No, I'm not supposed to love you anymore Fix up your hair, dry your eyes And just walk away Deep in my heart I would love to see you stay. I will always love you for the rest of my life. But you're not supposed to be here of Love. again some other time You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times.